is Nieuws van 1 uur. Dit is Maud met de schil van geslacht veranderd. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren het in 2015 770. In de acht jaar daarvoor waren het er in totaal 80. Sinds de transgenderwet van kracht is kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld, zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het met transgenders minder goed gaat dan met anderen. Zo heeft 53 van hen een laag inkomen tegen 30 bij de rest van de bevolking. Mogelijke verklaringen zijn vooroordelen en discriminatie. De afgelopen twee jaar zijn tientallen asielzoekers een verblijfsvergunning kwijtgeraakt omdat ze naar een land van herkomst zijn gereisd. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff geantwoord op Kamervragen. Aanleiding was een bericht van de Telegraaf over vluchtelingen uit Eritrea die teruggingen voor familiebezoek of vakantie. Volgens Dijkhoff is een asielvergunning bedoeld voor men, om mensen te beschermen tegen gevaar in een land van herkomst. Als blijkt dat vreemdelingen toch tijdelijk teruggaan, begint de IND meestal een intrekkingsprocedure. De afgelopen twee jaar zijn de vergunningen van zo'n 100 vluchtelingen onderzocht. Volgens Dijkhoff zaten daar geen Eritreërs bij. GroenLinks vindt dat de overheid niet meer moet adverteren op de website Geen Stijl. De partij wil van staatssecretaris Wiebes weten of het klopt dat de Belastingdienst nog steeds bij Geen Stijl adverteert terwijl Defensie daarmee is gestopt. Geen Stijl ligt onder vuur vanwege een oproep om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant-journaliste. Het weer helder en koud met in het binnenland vorst aan de grond. Overdag vrij zonnig, maar smiddags in het noorden meer bewolking.